Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de bedenkers van de uitzwaaidag voor Sylvana Simons idioten. Simons kondigde vorige week aan dat ze zich aansluit bij de partij Denk. Dat leverde veel kritische reacties op, waaronder ook racistische. Er kwam een Facebookpagina uitzwaaidag voor Sylvana Simons voor 6 december, de dag na Sinterklaas. Rutte zei dat mensen die zoiets bedenken tot een absolute minderheid horen en hij riep hen op ermee te stoppen. Ruim 100 Nederlandse schrijvers, programmamakers en andere BN'ers doen in een open brief in NRC Handelsblad een oproep aan de omroep NTR om afscheid te nemen van Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal. Ze vinden dat het programma een moreel kompas moet zijn. Onder de ondertekenaars van de open brief zijn Arnon Grunberg, Arie Boomsma en oud-hoofdpiet Erik van Muiswinkel. De NTR wil nog niet reageren. Philips Lighting is sterk begonnen op de Amsterdamse beurs. Meteen na de opening stond het aandeel al op een winst van een euro. Dat werd uiteindelijk 2 euro. Een aandeel Philips Lighting is daardoor nu 22 euro waard. Het OM heeft een beloning van 7500 euro uitgeloofd voor de tip... die leidt naar de veroorzaken van het dodelijke verkeersongeluk in Schiedam. Daarbij kwam in november een man van 21 uit Schiedam om het leven. De man werd geschept door een auto die was gestolen in Vlaardingen. In de wagen zaten zeker drie mensen. Wie er achter het stuur zat is nog onduidelijk. Steven Kruiswijk is twee dagen voor het einde van de Ronde van Italië door een stuurfout zijn roze leiderstruik kwijtgeraakt. In de 19e etappe ging hij onderuit in de afdaling van de Col Daniello. Daniello. Hij verloor daardoor meteen de helft van de drie minuten voorsprong en zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement. De Italiaan Nibali won de zware bergrit. De Colombiaan Chavez vertrekt morgen in de roze trui. Rafael Nadal komt niet meer in actie op Roland Garros. De negenvoudig winnaar van het toernooi in Parijs heeft een polsblessure. Hij zei dat hij al met pijn aan het toernooi begon. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kans op een enkele bui. Morgen is geregeld zon. Later op de dag opnieuw buien met onweer en hagel. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NLV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is op veel plaatsen al voorbij. Eigenlijk vooral nog problemen bij Amsterdam. Ook door een eh, touringcar met pech die een tijdje op de A1 stond van Amsterdam naar Amersfoort. En daarom tussen Knoop het Muidenberg en Hilversum Noord 7 kilometer file. Er is nog één rijstrook dicht richting Amsterdam tussen Gooimeer en Knopen 7 kilometer. Daar is de vertragingstijd minder groot. Verder nog drukte op de A2 Utrecht en Bos. Bij Beest een korte file en bij Waardenburg nog 5. De A6 Muiden-Lelystad nog langzaam rijden bij Almere Haven. En richting Amsterdam tussen Almere Stad West en Knopend Muidenberg nog 4 door de problemen op de A1.